De politie heeft Satudara al langer in het vizier. De motorclub zou een machtsstrijd uitvechten met de Hells Angels. Het Openbaar Ministerie bekijkt of de pedofiele vereniging Martijn alsnog verboden kan worden. De veroordeling van de voorzitter van Martijn lijkt daartoe meer kansen te bieden. Hij kreeg vandaag drie jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij grote hoeveelheden kinderporno in zijn bezit had. Volgens een Europees verdrag kan een vereniging worden verboden als een leidinggevende wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno. In de Libische havenstad Zichten blijven de aanhangers van de verdreven leider Gaddafi zich verweren. Ze hebben nog twee buurten in de stad in handen en die waren ook vandaag weer het toneel van hevige gevechten met strijders van de Nationale Overgangsraad. Er zouden zeker elf doden zijn gevallen. De piraterij voor de kust van Afrika blijft toenemen. Ondanks de massale inzet van marineschepen zijn er dit jaar al 352 schepen aangevallen. Het Internationaal Maritiem Bureau zegt dat er 200 aanvallen waren rond de Hoorn van Afrika... Vorig jaar waren dat er nog 126. Ajax heeft zijn eerste overwinning in de Champions League geboekt. In Kroatië werd het tegen Dynamo Zagreb 2-0. Kort na rust maakte Boerrichter de openingstreffer. In de slotfase zorgde Eriksen voor de 2-0. Door de zege komt Ajax op vier punten uit drie wedstrijden. Daarmee staan de Amsterdammers gedeeld tweede met Olympique Lyon. De Fransen verloren met 4-0 bij koploper Real Madrid.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 drinks as any Hottentot without remorse. For the mink, said she, and the drinks you can see are hotter and Hottentot. so far I'll be your man be your man van Zandvoort, op 106.9 CFFM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 Jeroen.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 啊。